De avondklok geldt in principe voor iedereen en overal. Voor jong en oud, in de steden en op het platteland. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen, maar dan geldt wel het principe dat je een door jezelf ondertekende verklaring op zak hebt eh, waarom je buiten bent. Eerst moest iedereen om 9 uur binnen zijn. Later werd dat een uurtje opgeschoven. En vanavond is dus de laatste. Morgenochtend om half vijf zijn we weer avondklokvrij is niet de enige versoepeling. Ook niet noodzakelijke winkels en terrassen mogen morgen weer een beetje open. Een automobilist in Wilbertoord in Brabant heeft niet lang kunnen genieten van het behalen van zijn rijbewijs. De man wilde met vrienden een hamburgertje halen om te vieren dat hij het roze pasje eindelijk had gehaald. Maar raakte met de auto van de weg en knalde tegen meerdere bomen. In Heerenveen zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt bij een ontploffing op een speedboot. De boot lag op dat moment binnen in een stalling. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden de eigenaren het scheepje al naar buiten gehaald. Daar kon het worden geblust. Net als iedere andere scholier kijkt ook kroonprinses Amalia uit naar haar eindexamen... die 17 mei begint op de 50ste verjaardag van haar moeder. Vandaag op Koningsdag tussen de bedrijven door vroeg verslaggever Albert Boshaar naar de voorbereidingen. Eh, ja goed, ik heb alles afgerond op school. Ehm, ik sta er ja, goed voor. Eh, en uh, ja, niet veel leren, blokken en ja, hoop van zegen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb. <laughs> ja. Na haar VWO wil de prinses een tussenjaar nemen, even los komen van alles? Vooral eh, de gedachte geen school. Dus eh, ik wil wel nog leren, maar niet eh, in de trant van school. Wel ik dat echt wel van genoten heb de afgelopen 14 jaar. Een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik misschien over 20 jaar niet meer kan doen. Amalia wil gaan stage lopen bij supergave bedrijven, zegt ze. Maar ze wil wel even afwachten wat er qua corona mogelijk is. Het weer dan nog, het straks flink af, kans op vorst vannacht. Maar morgen een zonnige ochtend, in de middag wat bewolking.